De raket landde een paar honderd kilometer van de Japanse kust... en kwam volgens de Noord-Koreanen bijna 4500 kilometer hoog. Gisteravond zei de Amerikaanse regering al dat Noord-Korea nooit eerder een raket zo ver de ruimte in heeft geschoten. De komende jaren ontstaat een tekort aan politieagenten. Daarvoor waarschuwen de korpsleiding, de politieacademie en de Nederlandse politiebond in de Volkskrant. De komende zeven jaar gaan 14.000 agenten met pensioen en er komen te weinig nieuwe collega's bij. De vergrijzing bij de politie leidt vooral s'nachts tot problemen... omdat agenten boven de 55 geen nachtdiensten draaien. Ook in de landelijke gebieden worden tekorten verwacht. De Tweede Kamer wil dat homoseksuele asielzoekers beter worden gescreend. Nu zouden homo's te vaak worden afgewezen... terwijl ze wel degelijk in aanmerking komen voor asiel. De vier regeringspartijen willen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst... zorgvuldiger controleert of het verhaal van een asielzoeker klopt. Dat geldt niet alleen voor mensen die zeggen dat ze homoseksueel zijn... maar ook voor ex-moslims die zeggen dat ze christen zijn geworden. Gesprekken tussen duizend horecaondernemers en Thuisbezorgd... om een commissieverhoging tegen te houden zijn op niets uitgelopen. Op dit moment krijgt Thuisbezorgd voor elke bestelling... die via de website wordt gedaan zo'n 12% commissie. Thuisbezorgd wil die commissie verhogen naar 13%. Voor veel ondernemers gaat dat te ver. De internationale luchthaven van Bali blijft tot zeker morgenochtend lokale tijd dicht, zegt het Indonesische ministerie van Transport. Door de as die uit vulkaan Agung komt, kunnen vliegtuigen niet opstijgen en landen. Tienduizenden reizigers zijn gestrand en honderden vluchten zijn geannuleerd. Het weer in het binnenland is nog kans op mist en het kan glad zijn. Verder vandaag af en toe zon, maar ook kans op buien met hagel of onweer. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. 27 files in de Randstad, alles bij elkaar, nu bijna 100 kilometer. Dit zijn de uitschieters. De A4, de Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En richting Rotterdam bij Den Hoorn ook een kwartier extra. Op de A15 Rotterdam Europort bij Rotterdam Charloes een kwartier vertraging. Op de A20 al bijna een half uur in de file van Gouda naar Hoek van Holland. Er is namelijk een vrachtwagen gestrand bij Maasluis. De rechte rijstrook is daar dicht.